Kleine Feuers. Kleines die scheur in je broekje. schooier met die scheur in je broekie. Nooit zal die meer bij je zijn. Jij hield hem vaak in je armen. Jij schreef hem over zijn En je ziet weer alleen in de sloot. Kleine schooier met die scheur in je broekie. Jij mist zoveel zonneschijn. Kleine schooier met die scheur in меня груди, и ты тлешь. moja, risperi